een Klomp met het NOS-journaal. De afgelopen jaar meer mensen te interesseren voor een specialistische functie... ontstaat er de komende jaren een fors tekort. Dat staat in een rapport van het capaciteitsorgaan. Dat berekent hoeveel medisch personeel er in de toekomst nodig is. Er is onder meer behoefte aan gespecialiseerde verpleegkundigen... voor dialyse van nierpatiënten, de intensive care en de spoedeisende hulp. Een gemaskerde man in Huizen heeft de politie op het spoor gezet van een hennepkwekerij. Getuigen hadden de politie gebeld omdat ze een man zagen lopen met een bivakmuts die helemaal in het zwart gekleed was. Toen de man was opgepakt begon de politie met een buurtonderzoek. Daarbij kwamen agenten bij een huis terecht waar een hennepkwekerij in zat. Hoe groot die kwekerij was en wat de gemaskerde man ermee te maken had is niet duidelijk. In Duitsland heeft een verloskundige 15 jaar gevangenisstraf gekregen... omdat ze vrouwen net voor hun bevalling bloedverdunners gaf. Daardoor ontstonden levensgevaarlijke bloedingen... en moesten artsen noodoperaties doen. Een van de zeven slachtoffers had 44 bloedtransfusies nodig... en kan nooit meer kinderen krijgen. De rechter denkt dat de Duitse verloskundige gefrustreerd was... omdat ze niet genoeg gewaardeerd zou zijn in haar werk. In Roemenië is een Nederlander opgepakt... die werd gezocht voor de moord op een lid van No Surrender... De man van 42 is zelf ook lid van die motorclub. Hij wordt verdacht van de moord op een 27-jarige man in augustus vorig jaar. Sinds vorige maand liep er een Europees arrestatiebevel tegen hem. De politie kwam hem op het spoor via zijn vriendin. Zij had een vliegtuig naar Roemenië genomen en werd daar gevolgd. Zo ontdekte de politie waar de man zich schuilhield. Het weer vanavond en vannacht blijft het rustig en er kan hier en daar wat mist ontstaan. Morgen lost de mist op en schijnt de zon geregeld. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen.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 Vier plaatsen gedaald in zijn 24ste eh, week alweer. En de eh, hoogste notering, ja, kan ook niet anders, was dus de nummer 1. Hey, dit uur gaan we kijken naar de Nederlandse top 40, maar eerst door met de nummer 13.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 met eh, G-Eazy met eh, Make Me. De nummer 11 van eh, deze week in de top 40 van Europa hier op ZFM Zandvoort. Hey, we gaan beginnen aan de top 10. Die ga ik compleet voor je draaien. Maar niet voordat ik even een paar platen heb vernoemd. met een mooi nummertje ervoor. Want waar zou ik ongeveer zijn uh, gebleven. Oh ja, volgens mij bij 17. 17 was nog Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. Selena Gomez. Kill 'em with kindness vinden we op een 16e eh, plaats. Op nummer 15 staat Justin Timberlake met Can't Stop the Feeling. En Mike Perry samen met Shine Martin met The Ocean vinden we op een 14e eh, plaats. Op nummer 13 staat Clean Bandit samen met Louisa Johnson met Tears.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 De top 10 dan, de top 10. De nummer 10 is een handen van Calvin Harris. At least I did it my way. my way, two-faced. But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my were the one thing in my way.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 comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me will get some and come trouble, trouble. can't move my Radio 538. Die presenteren inderdaad ehm, op dit moment de Nederlandse top 40. En ik ga hem even in eh, vogelvlucht eh, een beetje doornemen. En als ik zeg vogelvlucht, dan eh, bedoel ik ook echt vogelvlucht. De nummer 40 deze week in de Nederlandse top 40 is in handen van Dior... samen met Elvis Crespo met Bailar. Nummer 35 is nieuw binnengekomen. De Chainsmokers samen met Phoebe Ryan met All We Know. Ook nieuw binnengekomen is de nummer 33 Ronnie Flex met de plek als dit. Wij samen met uh, Afrojack, Used to Have It All. Nieuw binnengekomen op eh, nummer 29. Nou, dan gaan we even kijken wat er nog meer uh, uitslaat, uitstaat, er, bovenuit schiet, et cetera. Bruno Mars bijvoorbeeld drie weken lang in de lijst met zijn 24 Karat Magic op nummer 9. Op nummer 8 vinden we dan Jonas Blues samen met JP Cooper met Perfect Stranger. Die ondertussen alweer twee weken lang uit de Europese lijst is. De nummer 7 is in handen van uh, eh, Sia met Kendrick Lamar met The Greatest. Major Lazer staat op nummer 6 met Coldwater en Martin Garrix in The Name of Love op nummer 5. De nummer 4 dan is eh, Calvin Harris met eh, My Way. De nummer 3 is in handen van The Weeknd met Starboy. Vorige week ook op uh, nummer 3. Vorige week ook op eh, nummer 2. Deze week op nummer 2 is Let Me Love You van uh, eh, DJ Snake en Justin fucking Bieber.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 This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. watching her, but she's looking at you. you move Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, go slow. Wrist icicle, ride deck bicycle. Come true, yo. Get you this type of blow.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 Plaat waar Hans was naar helemaal op uit zijn dak aan het gaan was hier in de studio. Jazeker, die is er ook weer. Want zo direct om 5 uur begint Zandvoort draait door, maar dan anders. Toch nog steeds maar anders erachter? Ja. Ja, ja, ja. het is heel anders, zeg maar. Want hij hebben een eh, Dell-laptop eh, met een Apple-logo. Dus het is zeker weten een andere. Maar die is van Jannie. Dus dan mag het wel weer. hey, uh, zo direct gaan we aan de top 3 beginnen van deze week. Maar niet voordat ik nog een paar... Uh, nieuwtjes heb verteld aan je. Want uh, Miley Cyrus, ja, Miley Cyrus wordt op gezette momenten gespot met een enorme verlovingsring. De ring met de steen van 3,5 karaat heeft ze echter niet altijd om. En dus rijst eh, geregeld de vraag hoe het nu zit met de relatie tussen Liam Hemsworth en eh, Miley Cyrus. Dit is echt heel raar, wordt er gezegd, want dit is eh, als een echt sieraad. Terwijl die voor mij vooral gemaakt zijn van gummiberen en andere snoepdingen. Zo vertelt Miley Cyrus bij een bezoek aan Ellen DeGeneres. Cyrus draagt de verlovingsring die ze van Liam Hemsworth kreeg niet altijd... Ze zien er niet goed uit samen en dan vervang ik hem met die, eh, een van een eenhoorn of een Looney Tune. Ik draag hem omdat eh, Liam van me houdt, zo zegt ze. Nou, dus dan zal ze wel eh, verloofd zijn. Of, ah, je weet het maar nooit met die mafkezen daar in het Amerikaanse showbiz-wereldje. Hey, eh, even kijken. Taylor Swift dan. Want Taylor Swift eh, als Katy Perry waren afgelopen zondag te gast... op het eh, verjaardagsfeestje van niemand minder dan Drake in West Hollywood. De Canadese rapper gaf een feestje vanwege zijn 30ste verjaardag... in de nieuwe club Delilah. Taylor was helemaal klaar voor een feestje... maar toen ze zich realiseerde dat Katy Perry en John Mayer er waren... bleef ze zitten aan haar tafel, zo werd de US Magazine ons te vertellen. Nou, ze wilde geen grote scènes schoppen en vertrok eh, toen ze door had dat zij er ook waren. Katie maakte het niet uit dat eh, Taylor er was. Daar staat ze boven. Ze wil gewoon een gezellige avond hebben. Nou, Katy Perry en Taylor Swift lijken daarmee nog steeds uh, rivalen van elkaar te zijn. Taylor Swift en John Mayer gingen in 2009 een tijdje met elkaar... en ook de vriendschap tussen die twee is flink bekoeld. Nou, tot zover de nieuwtjes uit het uh, showbizland. We gaan luisteren naar de top 3 van eh, deze week, hoe die eruit ziet. Maar niet voordat we gaan luisteren naar de top 3 van vorige week. Nummer Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van eh, vorige week. Deze week op nummer 3 vinden we Sigala samen met eh, John Newman en Nal Rogers. Twee plaatsen gezakt in hun 22e eh, week. Dit is Give Me Your Love. made selfish, but I take your pain. When you get weak, I'll make you strong again. all his lies that will comfort you. Mm -hmm. van uh, deze week. Sigala met uh, Give Me Your Love. Hij snel door met de nummer 2 in handen van uh, eh, Tavlo.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 Na een plaat die eh, pas zes weken in de lijst staat. Vorige week nog een tweede positie had. En nu dus alweer opgekropen is naar nummer 1. Maar ook in Nederland woont binnenkort. Dit is DJ Snake samen met Justin fucking Bieber met Let Me Love You.